orgel danste. Haar toekomst was het orgel en de straat. Maar het noodlot loerde steeds als zij zo danste. Nu zwerft ze rond, door iedereen vergeten. Ze bleef een meid, die nimmer werd gehuurd. Verlaten dood, ze door de stille straten. Wat is gebeurd? kan, zij toch maar steeds niet laten. voor in zit ze nu haar lied. Ik ben een meid die bij het orgel danste. Mijn toekomst is het orgel. als ik zo danste. Het greep me vast en toen was het te laat. Want nu wil niemand nog iets van me weten. Ik ben een meid door iedereen gestuurd. Nu zwerf ik rond. vergeten. Ik blijf een meid die nimmer wordt gehuwd. Nu zwerf ik rond door iedereen vergeten. portrait.